Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. President Obama heeft toestemming gegeven voor luchtaanvallen op strijders van ISIS in Irak. Zodra ze de levens bedreigen van Amerikanen of van onschuldige burgers die zijn gevlucht, worden de strijders vanuit de lucht aangevallen. Het is niet de bedoeling dat er ook weer Amerikaanse militairen naar Irak gaan, zei Obama. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de aanvallen van ISIS-strijders in het noorden van Irak. In een spoedzitting heeft de raad de internationale gemeenschap gevraagd om hulp voor de Iraakse regering en de burgers. Volgens de voorzitter van de raad moet er alles aan gedaan worden om het lijden van de vluchtelingen te verzachten. Gisteren heeft het Rode Kruis voedsel, water en medicijnen voor de vluchtelingen gedropt. Het Israëlische leger beschuldigt Hamas van schending van het bestand dat sinds dinsdag van kracht is. Vanuit de Gazastrook zijn volgens het leger vannacht twee raketten op Zuid-Israël afgevuurd. Hamas ontkent dat er is geschoten. Het bestand loopt rond deze tijd af en de kans op verlenging lijkt klein. Onderhandelingen in Egypte hebben de partijen niet nader tot elkaar gebracht. In een ziekenhuis in Amsterdam is Christina Deutenkom overleden, een van Nederlands grootste sopranen. Deutenkom debuteerde in 1963 met de Koningin der Nacht van Mozart. Ze zong die rol ook in grote operazalen in New York en Milaan. Ze beëindigde haar carrière in 1986. Deutenkom overleed gisteren na een ongelukkig geval. Ze was 82 jaar. Malaysia Airlines komt mogelijk volledig in handen van de overheid. Volgens persbureau AP wil Maleisië de maatschappij van de beurs halen en de resterende aandelen kopen. De staat heeft nu al bijna 70% in handen. Malaysia leidt zware verliezen door felle concurrentie en hoge brandstofprijzen en door de rampen met de, vluchtelingen, met de vluchten MH370 en MH17 gaat het nog slechter.